FNV Bouw voert op verschillende wegen actie tegen de AOW-plannen. Op de spandoeken staat AOW doorwerken, kies zelf. Volgens Eurlings levert de actie hinder en gevaar op voor automobilisten. Hij vindt dat de snelweg geen actieterrein is. Als de spandoeken niet worden weggehaald, laat de minister dat zelf doen. Op de Dam in Amsterdam heeft een groepje actievoerders gedemonstreerd voor een pand waar een wapenconferentie wordt gehouden. De betogers zeggen dat ze niet willen dat de handelaren ongemerkt zaken kunnen doen om hun omzet te vergroten. De actievoerders willen veel strengere regels voor de export van wapens. De wapenconferentie in de industriële grote club in Amsterdam wordt volgens de betogers bezocht door de grootste wapenproducenten ter wereld. De strippenkaart wordt in april volgend jaar in heel Nederland vervangen door de OV-chipkaart. Dat is bekendgemaakt bij de afschaffing van de strippenkaart in Amsterdam. Daar kan vanaf vandaag in tram, bus en metro alleen nog worden gereisd met de OV-chipkaart. Over tien maanden is dat dus in heel Nederland zo. Over de landelijke invoering van de OV-chipkaart op het spoor is nog geen definitief besluit genomen. De middelbare school in Tilburg heeft de eindexamens aardrijkskunde ongeldig verklaard. Een tas met de HAVO-examens is dinsdag gestolen uit de personeelskamer. In overleg met de onderwijsinspectie zijn de gemaakte examens ongeldig verklaard. De 36 HAVO-leerlingen in Tilburg moeten het eindexamen waarschijnlijk eind deze maand overdoen. De wielenploeg van Rabobank neemt vijf Nederlandse renners mee naar de Tour de France. Het zijn Robert Geesink, Koos Moerenhout en Laurens ten en de debutanten Lars Boom en Maarten Chalingi. Er zijn vier buitenlandse renners, Dennis Menchoff, Juan Manuel Garate, Oscar Freire en Christian Nieman.